In het centrum van Manhattan in New York zijn vannacht relletjes geweest. Groepen jongeren gingen elkaar te lijf na een autoshow. Op drie plaatsen werd geschoten, zeker drie mensen raakten gewond. Tientallen jongeren zijn opgepakt. Het was onrustig van Herald Square tot Times Square en Rockefeller Center. Bij aanslagen in Pakistan zijn 48 mensen omgekomen. In de stad Peshawar ontploften enkele bommen bij een politiepost voor het Amerikaanse consulaat. Daarna reden extremisten in twee vrachtwagens het terrein op waar ze granaten afvuurden en probeerden binnen te komen. Bij de aanval vielen zes doden, onder wie vier daders. Enkele uren eerder vielen in het noordwesten van Pakistan 41 doden bij een zelfmoordaanslag. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de Taliban. Bij het evenement Sail was het vanmiddag zo druk dat de politie de stadsbrug in het centrum van Kampen heeft afgesloten om een verkeerschaos te voorkomen. De autoverkeer is omgeleid. Het was de laatste dag van Sail en er waren volgens de organisatoren vandaag meer dan 100.000 bezoekers die vanaf de IJsselkade naar de schepen keken. Volgens de politie waren alle parkeerplaatsen in en rond Kampen bezet en zijn alle geldautomaten leeg. Het marinetransportschip Johan de Wit van is van een helder op weg naar de kustwateren van Somalië. Het gaat daar het fregat Tromp vervangen. In de Golf van Aden is al een tijd de operatie Atalanta aan de gang om aanvallen van Somalische piraten tegen te gaan. Nederland stelt voor de zesde keer een marineschip beschikbaar. Een Franse ontdekkingsreiziger is met een luchtballon van Spitsbergen opgestegen... in een poging als eerste in een ballon de Noordpool over te steken. Als de wind mee zit, denkt hij over een dag of drie de Noordpool te bereiken... en nog eens vier tot zeven dagen later in Alaska te kunnen landen. De tocht is 3500 kilometer lang. Het weer. Vanavond plaatselijk nog wat regen.